Zit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft dit weekend zwaar bewapende agenten naar Koerdische regio's in het land gestuurd... om protesten de kop in te drukken. In één stad hebben ordentroepen volgens een mensenrechtenorganisatie zeker vier mensen gedood. De protesten door heel Iran begonnen in september na de dood van Masa Amini. De jonge Koerdisch-Iraanse vrouw overleed na haar arrestatie door de moraalpolitie. De protesten werden afgelopen week feller en zijn het hevigst in de overwegend Koerdische steden in het noordwesten van het land. De oprichter van de Argentijnse mensenrechtengroep Dwaze Moeders is overleden. Ebe de Bonafini was 93 jaar oud. In 1977 vormde ze samen met 13 andere vrouwen de actiegroep Madres de Plaza de Mago. In Nederland beter bekend als Dwaze Moeders. Zij eiste opheldering over het lot van hun verdwenen kinderen. Tussen 1976 en 1983 verdwenen zo'n 30.000 tegenstanders van de Argentijnse junta. Velen werden vermoord en ook twee zoons van de Bonafini werden nooit gevonden. De schorsing van de Amerikaanse basketballer Kyrie Irving is weer opgeheven. De NBA-speler mag weer in actie komen voor zijn club Brooklyn Nets. Irving werd begin deze maand geschorst vanwege het promoten van een antisemitische documentaire. Kledingmerk Nike schortte een samenwerking met hem op. De speler biedt nu zijn excuses aan. Dat is voor zijn club reden om de schorsing op te heffen. Het openingsduel van het wereldkampioenschap voetbal is gewonnen door Ecuador. Dat versloeg Qatar met 2-0. Beide doelpunten, waarvan de eerste door een penalty, werden gemaakt door Antonio Valencia. Ecuador was vooral in de eerste helft oppermachtig, maar ook in de tweede helft was Qatar kansloos. Het is voor het eerst dat het gastland van een WK zijn eerste wedstrijd verliest. Het weer, op veel plaatsen kan het nog vriezen. In het midden en noorden komt er nevel of mist voor. De dag begint bewolkt, later kan er een bui vallen. Het wordt vandaag 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM.